Kees Groot met het NOS-journaal. Minister Hennis is begonnen met op de harde kritiek uit de Tweede Kamer... in het debat over het mortierongeval in Mali. Ze zei dat het gitzwarte dagen zijn voor iedereen die zich betrokken voelt... bij de gebeurtenissen van vorig jaar. Twee militairen kwamen toen om het leven... omdat de granaten die ze gebruikten onbetrouwbaar waren. Hennis voelt zich daar verantwoordelijk voor. Algemeen wordt verwacht dat ze zal aftreden. Zelfs haar eigen partij, de VVD, spreekt van een aaneenschakeling van vermijdbare fouten. De dood van de militairen is volgens die partij onverteerbaar. Oud-provinciebestuurder Ton Hoijmaiers heeft ruim 300.000 euro terugbetaald aan de staat. Het gaat om geld dat de VVD'er als gedeputeerde in Noord-Holland incasseerde aan steekpenningen toen hij zich liet omkopen door vastgoedbedrijven en projectontwikkelaars. In februari werd Hoijmaiers onherroepelijk veroordeeld voor ambtelijke omkoping, valsheid in geschriften en witwassen. Hij zit daarvoor een celstraf uit van twee jaar en vier maanden. De Koerdische leider en oud-president van Irak, Talabani, is overleden. Talabani werd in 2005 door het parlement van Irak tot president gekozen, twee jaar na de val van Saddam Hussein. Hij was in functie tot 2014. Volgens de Iraakse staatstelevisie overleed hij vandaag in een ziekenhuis in Berlijn aan de gevolgen van een beroerte. Talabani was 84. Na 40 jaar gaan de twee bovenste ringen van het Colosseum in Rome weer open voor publiek. De vierde en vijfde ring waren al die tijd dicht voor restauratie. In het Colosseum werden in de oudheid gladiatoren en wilde dierengevechten gehouden. Op de bovenste ringen waren de goedkoopste plaatsen omdat je daar minder kon zien. Bezoekers kunnen vanaf 1 november weer naar boven.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 In de Randstad eh, staan nog 19 eh, files. Op eh, deze weg heb je nog de meeste vertraging. Kwartier extra op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Blarikum en Bunschoten 10 kilometer. A2 Amsterdam-Utrecht tussen Holendrecht en Vinkenveen 6 kost je 20 minuten. Op eh, de A10 aan de zuidkant van Amsterdam richting Den Haag tussen Watergaasmeer en de Nieuwe Meer 7 kilometer door een ongeluk. De vertraging is een minuut of 10. Ook 10 minuten nog op de A20 richting Gouda tussen Schiedam en het knooppunt plein.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 A le pido por los hijos de mis hijos y los hijos de tus hijos. adiós le pido que mi pueblo no derrame tanta sangre y se levante mi gente. adiós le pido que mi alma no descanse cuando de amarte se trate mi cielo.